7 uur. Ron van Kam met het NOS Journaal. Perez is overleden. Twee weken geleden werd de 93-jarige Peres opgenomen in een ziekenhuis bij Tel Aviv... nadat hij een zware hersenbloeding had gehad. Volgens Israëlische media verslechterde de conditie van Peres de afgelopen uren snel. Zijn familie was vannacht bij hem om afscheid te nemen. Peres heeft de afgelopen tientallen jaren veel functies binnen de Israëlische politiek bekleed. Zo was hij twee keer premier en van 2007 tot en met 2014 president. Ook was hij als de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken nauw betrokken bij de Oslo-Vredesakkoorden in de jaren 90. 1940. De volksgezondheid is niet altijd het belangrijkste bij de bestrijding van een uitbraak van ziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens. Dat zegt Dr. Coutinho, oud-directeur van het Centrum Infectieziekten, vanavond in Zembla, in een uitzending over Q-koorts. Zeker 4000 mensen werden ziek na een uitbraak van Q-koorts in 2007 en zeker 74 overleden. Volgens Coutinho ontbreekt het aan een sterke regie, omdat twee ministeries zich bezighouden met zo'n uitbraak, namelijk dat van volksgezondheid en dat van landbouw. Dat spanningsveld tussen volksgezondheid een en economie bestaat nog steeds, zegt Coutinho. De brandweer heeft vijf elite-teams opgericht voor grote calamiteiten zoals explosies, ingestorte panden en gecompliceerde branden. Dat schrijft de Stentor. Gewone brandweerlieden zouden kennis en ervaring missen met grote incidenten. De krant schrijft dat de afgelopen maanden ruim 140 specialisten zijn opgeleid. Speciale brandweerlieden dragen oranje pakken en witte helmen. 80% van de Syriërs die de laatste jaren naar Nederland zijn gevlucht... heeft nu een zelfstandige woonruimte. Ruwweg 8000 Syriërs wachten volgens het CBS nog in een AZC op een eigen huis. In Amsterdam, Rotterdam en Enschede is voor de meeste Syrische asielzoekers... al een eigen woning gevonden, maar dat is niet overal in Nederland het geval. Zo woont bijna de helft van de Syriërs in Arnhem nog in de opvang. Het weer. De dag begint bewolkt en plaatselijk kan wat regen vallen. Maar later vandaag wordt het vanuit het westen steeds zonniger. En loopt de temperatuur op naar zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad alweer veel vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Hoevelaken en Bunschoten. Op de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Stad en Muidenberg.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 italiano vero italiano, un italiano vero.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 Aisha, lady, one day it'll be real. So do it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

Hennessy in my hand. One more time for I go. Higher powers taking hold on me.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 Tal vez te con un beso. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace.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 No. Dios. quickly